Kees Groot met het NOS-journaal. Nokia het verlies bedroeg bijna 1 miljard euro. In dezelfde periode vorig jaar maakte het Finse bedrijf ruim 300 miljoen winst. Het verlies is veel groter dan analisten hadden verwacht. Jarenlang was Nokia marktleider op het gebied van mobiele telefoons, maar het bedrijf lijkt de concurrentieslag om smartphones te hebben verloren. Nokia wil de komende jaren 1 miljard bezuinigen. Regeringspartij CDA wil een punt zetten achter de discussie over de Hetwiegepolder. Dat zei woordvoerder Koppian in het Kamerdebat over de polder. Hij zei dat hij lang heeft gestreden voor het booghouden van de Hetwiegepolder, maar hij steunt nu het plan van staatssecretaris Bleker om toch een derde van de polder onder water te zetten. Bleker kwam met dat compromis na onderhandelingen met de Europese Commissie. In de Tweede Kamer is op dit moment geen meerderheid voor het voorstel van Bleker. De autoriteit Financiële Markten waarschuwt mensen voor malafide aanbieders van goud en zilver. Volgens de AFM wordt edelmetaal vaak verkocht via internet. En na de aankoop wordt het goud of zilver opgeslagen bij iemand anders. En dat is volgens de AFM een risico. De koper kan dan moeilijker controleren of het bestelde edelmetaal ook echt geleverd is. De AFM waarschuwt dat aanbieders mogelijk malafide zijn als je er als koper moeilijk mee in contact kunt komen. Het ongeluk waarbij een trein vorige maand in Nijmegen een perron ramde is veroorzaakt door een fout van de machinist. Volgens vervoerder Veolia remde de machinist te laat en schoot de trein daardoor door het stootblok. Volgens Veolia dacht de machinist dat hij op een ander spoor zou aankomen waar geen stootblok staat. En daardoor remde hij te laat. Bij het ongeluk in Nijmegen raakten twee passagiers licht gewond. Het weer in een groot deel van het land buien. Er staat een matige en aan zee vrij krachtige zuidenwind. Het is een graad of 13.